Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het enorme Russische militaire konvooi bij Kiev is opgesplitst. Sinds vorige week stond het 60 kilometer lange konvooi ten noorden van de Oekraïense hoofdstad. Nu staan delen ervan in bossen en steden rond Kiev, is te zien op satellietbeelden. Het konvooi stond al enkele dagen praktisch stil, mogelijk vanwege logistieke problemen. Zo zou er een gebrek zijn aan brandstof, levensmiddelen en onderhoudsmaterialen. Ook zou het Russische konvooi door het Oekraïense leger zijn aangevallen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag op verzoek van Rusland bijeen, zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters. Moskou beschuldigt de Verenigde Staten ervan Oekraïne te helpen bij de ontwikkeling van biologische wapens. Rusland heeft daarvan nog geen bewijs geleverd. De VS noemt de beschuldiging lachwekkend. Twee weken geleden gebruikte Rusland in de Veiligheidsraad nog zijn vetorecht om te voorkomen dat de Raad de Russische invasie in Oekraïne zou veroordelen. Oekraïne heeft, nog geen, heeft geen contact meer met de kerncentrale in Tsjernobyl... heeft de regering laten weten aan het Internationaal Atoomenergieagentschap. De voormalige centrale, waar in 1986 een kernramp plaatsvond, is in Russische handen. Eerst was er nog mailcontact mogelijk, nu niet meer. Woensdag meldde Oekraïne dat de kerncentrale geen stroom meer had... waardoor de koelsystemen zouden kunnen uitvallen. Inmiddels zou de stroomtoevoer weer werken... maar het atoomenergieagentschap kan dat nog niet bevestigen. In de Conference League heeft PSV gisteravond thuis met 4-4 gelijk gespeeld tegen FC Kopenhagen. Feyenoord won in Belgado met 5-2 van Partizan. AZ en Vitesse hadden minder succes. AZ verloor in Noorwegen met 2-1 van Bodo Glimt. En Vitesse verloor thuis met 1-0 van AS Roma. Volgende week zijn de returns. Dan wordt duidelijk wie er doorgaan naar de kwartfinales.